internetbankieren. Op de website staat dat Mijn ING en de app voor mobiel bankieren tijdelijk niet beschikbaar zijn. Ook kan er niet via Ideal worden betaald. De problemen begonnen in het begin van de middag. Af en, toe kon er wel worden, af en toe kon wel worden gebankierd. Vannacht is er onderhoud gedaan aan de site. Maar volgens ING heeft de storing daar niets mee te maken. Wanneer de problemen voorbij zijn, is niet duidelijk. Michelle Beckman heeft zich teruggetrokken als presidentskandidaat voor de Republikeinen. Dat maakte ze bekend op een persconferentie in Iowa. Wel zei ze dat ze zal blijven vechten voor de vrijheid van de Amerikanen en tegen het socialisme van president Obama. Bergman kreeg bij de eerste republikeinse voorverkiezingen afgelopen nacht maar 5% van de stemmen. Ze kwam het afgelopen jaar vooral in het nieuws met onhandige uitspraken. Zo zei ze bijvoorbeeld dat ze de Amerikaanse ambassade in Iran wil opheffen, terwijl die er helemaal niet is. De twee belangrijkste overgebleven kandidaten bij de republikeinen zijn Romney en Santorum. Het weer vanavond vanuit het westen regen, toenemende wind met aan zee kans op een zuidwestenstorm. Morgen pittige buien met onweer, hagel en zware windstoten. In de kustgebieden opnieuw kans op storm. Het wordt morgen ongeveer 10 graden. Dit was het en... Dit is René Passet van de ANWB. Er zijn flitsers aangekondigd op de A12 Utrecht-Arnhem tussen het Lunet en Veenendaal, op de A13 tussen Den Haag en Rotterdam en op de A77 tussen Nijmegen en de Duitse grens.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 You were wiping off some ketchup on the table that was done. I knew you didn't see me. I was in a corner booth. Of course you weren't my waitress. Mine was missing her front tooth. So I flagged you down for coffee, but I couldn't say a thing. But I'm in love with you, baby, and I don't even know your name. I'm in love with you, baby. I don't even know your name. I've never been too good at all those sexual games. So maybe it's just better if we leave it this way. I'm in love with you, baby, and I don't even courage in a shot. I asked you for a date and then I asked to tie the knot. I got a little wasted, yeah, I went a little far. But I finally got to hug you and you helped me to my car. The last thing I remember, I heard myself say, I'm in love with you, baby, and I don't even know your name. I'm in love with you, baby, I don't even know your name. I've never been too good at all those sexual games. So maybe it's just better if we leave it this way I'm in love with you, baby, and I don't even know your name The next thing I remember I was hearing wedding bells raised a veil She smiled at me without her left front tooth And I said, where the hell am I? And just who the hell are you? She said, I was your waitress And our last name's now the same Cause I'm married to you, baby And I don't even know your name yeah, I'm married to a waitress I don't even know her name I've never been too good at all those sexual games I never thought my love life would quite turn out this way Hey, I'm married to a waitress and I don't even know her name Get me out of here Nee, het is niet eh, autobiografisch van uh, Alan Jackson, I Don't Even Know Your Name. Maar het blijkt wel waar gebeurd te zijn. Een vriend van die Alan Jackson heeft het meegemaakt dat hij eh, ergens ging eten. Eigenlijk op een gegeven moment zo dronken werd dat hij getrouwd is met een dame waar hij nog niet eens de naam van wist. En dat is dan weer zo'n vijf uur huwelijk, wordt het wel eens genoemd geloof ik. Alan Jackson heeft het zelf geschreven samen met Ron Jackson. En hij liet het allemaal produceren door Keats Tigal en plaatsen het op de cd Who I Am. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Country Track. Nog een uur lang gevarieerde country music. En dit, dit is zo ontzettend mooi. Geschreven door Liz Hengber en gezongen door Reba McIntyre. Thousands of people live in this town. And I had to run into him. When I saw on that busy street. Those feelings can to see zeggen. Potverdorie, wat een mooi nummer is dit. Stil, Riba McIntyre heeft het gezongen, heeft het eh, opgenomen op haar cd Read My Mind. En Liz Hangber en Tommy Lee James hebben het samengeschreven geschreven en allemaal laten produceren door niemand minder dan Tony Brown. En ik denk zo bij mezelf dat ik toch maar eens een, eh, een keer een favoriete top 20 eh, van mezelf ga samenstellen. Je zult u veel van dat soort muziek horen hoor. En misschien komt er dit ook wel in voor. weet ik nog niet zeker. Joe Diffie. Big Hair, de Bellamy Brothers, natuurlijk geschreven door niemand minder dan David Bellamy. En samen met zijn eh, broer Howard heeft hij het allemaal opgenomen in hun eigen studio, achter in hun schuurtje, noemen ze het zelf dan. Ik heb zijn tijd terug een keer mogen interviewen bij de heren en dat heb ik u ook laten horen. Misschien dat ik dat interview nog eens een keer tevoorschijn haal. My Girl Friday, Darren Norwood. She stands there with her suitcase. We've been through all this before I know it's gonna hurt me She walks out the door I wish things could be different We didn't have to say goodbye Someone else is in the picture And we don't see eye to eye that she leaves here She'll run straight to their arms Gotta find the strength to let her go Even though it breaks my heart One last time I'll hold her tightly And kiss her on the cheek As she rushes to the car I'm left to face the lonely week. I know that I'd go crazy If it wasn't for the fact I'll always be her And the country music, hè? een beetje melodramisch, tranentrekkers of ja, hoe dat u ze allemaal wilt eh, noemen. My Girl Friday, Darren Norwood eh, plaatsend op een cd in 1995 al. En helaas, daarna hebben we eigenlijk nog maar weinig van gehoord. Maar soms dan is het ook wel eh, eigen schuld hoor. Dat is tenminste de bedoeling van Ty England. Should have asked her faster. In little dance hall just outside Bye. by fast faster, En als u nu vindt dat ik eh, de verkeerde country draai, dan eh, moet u mij gewoon even benaderen via de telefoon. Dan kunt u gewoon bellen naar uw eigen favoriete radiostation en u kunt daar de verzoekplaat aanvragen die u wilt horen. Of u gaat gewoon naar www.countrytrack.nl en daar vindt u ook een blokje verzoekplaat aanvragen. Graag wel een week van tevoren, zodat ik het allemaal netjes kan inplannen. Jim Lauderdale heeft een nieuwe cd uitgebracht. Reasons and Rhyme. Not Let You Go. It ain't none of dust I'll tell you the gist of it thundered through a lightning rod. No one bore witness but the chicken. Our kin run off like Dickens. Who's to blame is not in question. It's a haunted history lesson. Het zijn allemaal bluegrass eh, music songs die eh, geschreven zijn door Robert Munter, Hunter en eh, Jim Lauderdale. En Jim Lauderdale heeft ze allemaal op een cd gezet die hij pas geleden heeft laten verschijnen. Zo mocht ik ook weer een nieuwe cd downloaden van de formatie Red Molly. En de cd heet Light in the Sky. De dames Laurie, Abby en Molly, dat zijn de zangeressen. En een bekend nummer van eh, Dolly Parton genomen. Do I ever cross your mind? heldere stemmen van deze Laurie McAllister, Abby Gardner en Dolly Venter. En ja, als je je ogen dicht zou hebben gedaan, dan zou je bijna kunnen denken dat eh, Dolly Parton ook nog meegedaan heeft. Maar dat is helemaal niet waar hoor. Een klein beetje terug in de tijd met Darden Smith. Little Victories, zo heet de cd. Ik zou bijna zeggen, draai dan de titeltrek, maar nee. Deze cd die stamt uit 1993 vind dit misschien wel zijn mooiste nummer erop. Love Left Town. Six o'clock long bell rings and roll out of bed Hope a cup of coffee shakes the cobwebs out of your head Seven days a week, man, it's all the same You're going through the motions Chasing the flame Put on the same dirty green suit you wore yesterday And you walk downstairs Take a deep breath, two parts gasoline and one party See the richest man around trying to catch up Boy pulls on his sleeve let it change. Shake your head as you look around. See that love just left town. just left town. just left town. Now you're standing on a 30th Street corner in the middle of the day. People rushing by you ain't no first trick takes the kitty Cake Daddy gunning for the king of the city drie heren luisteren naar de naam de Angel Band. Ellie Page, Kathleen Weber, Nancy Josephson. En dan, dat zijn de drie leadzangeressen. En daarachter staat uh, Josh Kanushka en Maro Moss en dan Bob Taylor. Dat zijn de drie heren die hun begeleiden. Prachtige band. Ik heb deze cd ook weer kunnen downloaden dankzij eh, de medewerking van een, uh, een platenmaatschappij daar in Amerika. Die sturen me regelmatig een berichtje van, er staat er weer eentje klaar voor je. Nou, en dan ben ik niet te lui natuurlijk om zo'n cd te downloaden. Ik wil u nog één nummer laten horen van dezezelfde band. De cd Shoot the Moon. Het is ook hun uh, eh, debuut-cd dus, hè. Love Lives Here. All lives will follow Parallel lines. You going down your way. liefhebber bent van deze soort country, dan moet u naar de Special Importzaak gaan en vragen naar de cd van de Angel Band Shoot the Moon. Of u kijkt gewoon op eh, de website eh, www.angel.com band.com en daar kunt u ook de cd eventueel bestellen. Het kan soms heel vreemd gaan. Wij kennen hier ook allerlei eh, shows op tv waarin eh, iedereen denkt die te kunnen zingen even hun uh, acte de présence geven en dan genadeloos afgestraft worden door de jury. En dan op een gegeven moment dan krijg je de betere, de betere, de beste en dan de allerbeste van, van Nederland. Maar dat wil niet altijd zeggen dat ze dan ook een grote carrière voor de boeg hebben. Soms doen ze wel 1, twee, misschien drie jaar mee in, het, in de scene van de pop in Nederland, maar dan houdt het ook al heel snel op. In eh, Amerika kennen ze Nashville Star en dat was in 2004 een dame, Erica Joe Harwich. Zij wilde meedoen aan die, eh, aan die eh, contest. En daar werd toen tegen haar gezegd van... Nee, wacht nog maar een jaartje. Jouw stem kan nog veel rijper worden. Maar het is haar met de paplepel ingegeven. Want ze was nog maar net twee jaar oud toen haar eh, vader en moeder naar Nashville verhuisden. Want vader, die was een, een, gitarist in een country coverband. Zoals ze dat zo mooi kunnen noemen. Op vierjarige leeftijd stond deze dame al achter de microfoon. En ja, zij begon te zingen. En dat was eigenlijk nou net niet waar ze op zaten te wachten bij de Nashville Stars. Want ze had zich wel geprofileerd, maar niet op een goede manier. Na een aantal lessen ging ze dus meedoen aan die eh, Nashville Stars in 2005. En zie daar, 20 miljoen mensen hebben gekeken naar het programma en 1,2 miljoen stemmen waren voor die Erica Joe. En zij heeft dus een platencontract in de wacht gesleept en zij heeft daarvoor haar eerste cd ook opgenomen. Maar dit, dit stamt nog uit die Nashville Stars. Erica Joe Harris, Breakdown Here. Mile marker 203 The gas gauge leaning on the edge of me. And I'll be danged if the rain ain't pouring down There's something smoking up fifty miles to the nearest town. And everything I own's in the back in a hefty bag. haar eh, eerste cd uitgebracht en eh, daarna nooit meer iets gehoord van eh, deze dame. En dat geldt ook voor een dame, Jenny Farrell. En zij zelf zegt van, ja, ik was ook al heel jong toen ik begon met het maken van country music, maar ik vond mijn school toch wel belangrijker. Dus zij heeft haar school gewoon afgemaakt en daarna is zij zich gaan storten op, op een muzikale carrière.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 En dan heb ik het over Billy Yates. Samen met de formatie Savannah heeft hij toen eh, heel wat eh, zalen bespeeld hier in Nederland. En hij heeft alweer heel wat nieuwe nummers geschreven. Maar ook de oude nummers liet hij regelmatig goed voorbij komen. Onder andere Alcohol Abuse. Dit wordt uitgevoerd door Peach Legal. hit the chicken wire in front of my face Jack Daniels was a-falling like a rain on the stage Then a fight broke out and a bouncer broke a bottle over All that noise I heard somebody holler Alcohol abuse A shameful waste of precious booze Bloody Mary, fuzzy navel, cooking sherry, mudslide, margarita, whiskey sour, straight tequila, screwdriver, hurricane, Shirley Temple down the drain. Every drop we lose is alcohol abuse. Where the trouble escalated as the cops showed up, they busted through the door, pulled out their handcuffs, said, boys, you need some help, a little rehabilitation. We're running you in for misappropriation. Now alcohol abuse A shameful ways, precious booze and Name your pain, whatever you choose Old Michelob, Anheuser, Miller Lite, Budweiser, Newcastle, Harpoon, Lone Star, Blue Moon, Dose, Ecky, Amstel, Samuel Adams Gone to hell, every drop we lose fuzzy navel, cooking Cherry, mudslide, margarita, whiskey sour, straight tequila, screwdriver, hurricane, Shirley Temple down the drain. Every drop we lose is alcohol abuse. Ah, here we go. Michelob, Anheuser, Miller Lite, Budweiser, Newcastle, Harpoon, Lone Star, Blue Moon Seki, yam sale, Samuel Adams gone to hell. Highball, Bloody Mary, fuzzy navel, cooking cherry, mudslide, margarita, whiskey sour, straight tequila, screwdriver, meer kapot dan jullie, dus uh, onder die noemer zullen we maar scharen. Hè? En dan kun je erachteraan zeggen, Live is messy. En dat is dan weer een cd die Rodney Crowell heeft uitgebracht alweer een aantal jaren geleden. Hij heeft de cd helemaal zelf voorgeschreven en ook zelf geproduceerd. We gaan luisteren naar de titeltrack van deze cd.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 Vannacht is er onderhoud gedaan aan de sites, maar volgens ING heeft de storing daar niets mee te maken. ING hoopt dat de problemen vanavond nog verholpen zijn. De voormalige Formule 1-coureur Jos Verstappen is in Roermond met zijn auto ingereden op zijn ex-vriendin. De vrouw van 24 hield er kneuzingen en schaafwonden aan over. Ze moest in een ambulance worden behandeld. Verstappen is na het incident weggereden. Hij meldde zich vanmorgen op het politiebureau en is gearresteerd. Verstappen werd in 2009 veroordeeld voor het belagen van zijn voormalige vrouw. Hij kreeg toen een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en een boete van 1650 euro. De Duitse president Wolf heeft zijn excuses aangeboden voor de telefoon.